in Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse en de Britse autoriteiten roepen hun burgers op... om niet meer naar de internationale luchthaven van Kabul te gaan. Amerikanen en Britten die al bij de toegangspoorten rond het vliegveld zijn... moeten daar onmiddellijk vertrekken en op een veilige plaats nadere berichtgeving afwachten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een hoge kans op een terroristische aanslag in de Afghaanse hoofdstad. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zou landgenoten hebben afgeraden om naar de luchthaven van Kabul te komen. In Nijmegen is de afgelopen avond iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 11 uur een melding van een schietincident in een woning in het westen van de stad en trof daar de overleden persoon aan. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Ook is niet bekend gemaakt of iemand is aangehouden. De toedracht van het schietincident wordt onderzocht. Een Amerikaans hof heeft de doodstraf van kerkschutter Dylan Roof in stand gehouden. De 21-jarige Roof schoot in 2015 negen leden van een zwarte kerk in Charleston dood. Hij werd daarvoor ter dood veroordeeld, maar ging tegen dat vonnis in beroep. Volgens zijn advocaten had Roof niet zijn eigen verdediging mogen doen... omdat hij psychische problemen had. Dat argument werd door het Hof van tafel geveegd. Roof kan nog verder procederen, onder meer bij het Hoge Rechtshof. Bij een schietpartij in Dordrecht zijn twee politieagenten gewond geraakt. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast... waarbij meerdere mensen schreeuwden, tegen auto's schopten en spullen tegen deuren gooiden. Vervolgens zou er zeker elf keer zijn geschoten, ook door de agenten. Drie mensen zijn aangehouden, één van hen is ook gewond geraakt.